12 uur. Het is Doral Begens met het NOS-journaal. Het Britse lagerhuis stemt woensdag over het voorstel om IS ook in Syrië te bombarderen. De Britten bombarderen nu alleen in Irak. Premier Cameron kondigde vanavond aan dat het parlement woensdag over het onderwerp gaat debatteren en stemmen. Cameron zei eerder dat hij zijn voorstel niet in stemming zal brengen als hij er niet zeker van is dat een ruime meerderheid voor is. Hij besloot tot een stemming nadat Labour-leider Corbyn had besloten zijn fractie vrij te laten in stemming. Corbyn zelf is tegen, maar de fractie is verdeeld. President Poetin heeft gezegd dat Turkije vorige week een Russische straaljager neerschoot om de olieleveranties door IS te beschermen. Al eerder beschuldigden de Russen Turkije ervan IS te helpen door olie van de terroristen te kopen. Nu legt Poetin een direct verband tussen het neerhalen van het vliegtuig en de olieleveranties. Op de klimaatop in Parijs zei hij ook dat de Russen nieuwe bewijzen hebben dat olie van IS naar Turkije gaat. Op welke manier Turkije de aanvoerlijnen van olie beschermt maakte Poetin niet duidelijk. De Turkse president Erdogan noemt de uitspraken laster. Hij zei dat Turkije zich rustig bezint op tegenmaatregelen tegen Rusland. Erdogan en Poetin zijn elkaar op de eerste dag van de klimaattop uit de weg gegaan. Het leger van Irak wil Ramadi heroveren op de strijders van IS. En daarom zijn burgers opgeroepen de stad te verlaten. De BBC meldt dat de luchtmacht pamfletten boven Ramadi heeft uitgestrooid... met de oproep de stad langs zuidoostelijke richting te ontvluchten. Bewoners hebben gezegd dat IS heeft gedreigd iedereen te vermoorden... die gehoor geeft aan de oproep. Het weer in het noorden wordt het tijdelijk droger, in het zuiden blijft het regenen. De wind zwakt af. Morgen trekt de regen weer naar het noorden, dan regent het overal. Maar smiddags wordt het vanuit het zuidwesten weer droger.